Kees Groot met het NOS-journaal. De spannende Pakistanse hoofdstad Islamabad lopen op. Enkele tienduizenden betogers zijn onderweg naar het parlement... om daar het aftreden van premier Sharif te eisen. De minister van Binnenlandse Zaken riep eerder op tot kalmte. Er wordt gevreesd voor een confrontatie tussen veiligheidstroepen en betogers. Het leger is ingezet om het parlement te beschermen tegen de demonstranten. Er is 30.000 man veiligheidspersoneel ingezet in de stad. De demonstranten vinden dat de regering te weinig doet tegen corruptie, armoede en de Taliban. Ook zou Sharif zich schuldig hebben gemaakt aan verkiezingsfraude. De Oekraïense regering heeft 14 Russische televisiestations verboden omdat ze oorlogspropaganda zouden uitzenden. Het betreft onder meer de bekende zenders Russia Today en Live News, die bekend staan als pro-Kremlin. Ze mogen niet meer uitzenden via het Oekraïense kabelnetwerk, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kiev. Intussen gaan de gevechten in het oosten van Oekraïne onverminderd door. Onder meer in de straten van Lugansk wordt zwaar gevochten. In Utrecht is een 42-jarige man aangehouden voor fraude met subsidiegelden. De verdachte was directeur van een taxibedrijf dat een paar jaar geleden 1,6 miljoen euro subsidie kreeg voor een proef met elektrisch taxivervoer. De proef liep vorig jaar af. Ondanks herhaalde oproepen heeft het bedrijf nooit een accountantsverklaring ingeleverd met een overzicht van waar het geld aan is besteed. Toen het taxibedrijf het bedrag terug moest betalen bleek het geld verdwenen te zijn. Op het EK zwemmen in Berlijn heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gehaald. Op de 4 x 100 meter wisselslag was alleen Groot-Brittannië sneller. De gemengde estafette wordt gezwommen door twee mannen en twee vrouwen. Het weer. De buiigheid neemt in de loop van de avond af, maar helemaal droog wordt het niet.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 voor maar liefst twee uur zeven Jazz. Dus geef u over. Ik heb nog even getwijfeld of ik zou beginnen met Ben Webster... want die heeft eh, vanaf 1956 tot 1962... samen met een aantal andere grootheden een schitterende cd opgenomen. En daar ga ik u iets van laten horen. Mijn naam is Fred Koonsberg en ik wens u nog twee uur fijne muziek. En het nummer wat Ben samen met Art Oscar Peters en Hank Jones... en als gast Harry Edison gaat spelen, is Did You Call Her Today? way First Lady of Jazz. Ze zong in de verschillende grote en beroemde orkesten. En zij zong alle nummers van alle grote componisten. Wat verhaalt deze vrouw geluk, optimisme en passie uit. ik ben blij dat ze heel veel werk nagelaten heeft. Ik begon de uitzending met eh, Bye Bye Blackbird... in plaats van Did You Call Her Today. En dat heeft u nog te goed, want Ben Webster is natuurlijk ook zo'n gigant... Hij was vooral in de jaren 60 in topvorm. Was toen gelijkwaardig aan zijn oude held Coleman Hawkins. We gaan dan nu Did You Call Her Today dry'. Play a Wolves. But uh, don't be too scared because we hope that this waltz is going to swing. It's a composition written by a very talented pianist and composer Randy Weston, who might be considered as a sort of civilized Thelonious monk. Randy calls this thing Little Niles. dat was George eh, short En eh, ik heb hem wel eens gebruikt bij een eh, modeshow... van de seniorenvereniging hier in Zandvoort. Ik geloof dat ze weer van plan zijn om in de herfst... weer een herfstmodeshow te gaan doen. Maar deze muziek niet, natuurlijk. Maar George cheering heeft toch altijd van die rustige uitstraling... als hij gaat met zijn quintet gaat beginnen. De andere man die nu op de draaitafel ligt... die hoef ik eigenlijk niet aan te kondigen... Hij werd geboren in 1929, overleed in 1988 in Amsterdam... door zich eh, uit een raam te laten vallen, of hij werd als het ware... door zijn onhandigheid eh, uit het raam eh, gestort. En hoe lang was hij al niet een heroïne-junk... dus er ging geen opnamesessie voorbij... of hij kwam toch, ondanks zijn handicap... met één of twee gevoelige solo's op. Baker heeft in de jaren 50 zeker zijn bijdrage geleverd... aan de ontwikkeling van de cool jazz in Californië. Als je al zijn nummers beluistert, dan is dat absoluut te horen. En wat dacht u van zijn indringende manier van zingen? Het gaat als het ware dwars door je ziel. En daarom een herhaling, want eh, het wordt wel vaak gespeeld... maar het wordt ook vaak gevraagd. Chet Baker met The More I See You.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 When he's gone away, I'm taking everything. Wake me up. Wake me up when the skies are clearing, when the water is still. Cause I will the ship sail away. So please say you will. If it When you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. I never regret the years I'm given, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. I'm a phone. People say you rule me with one wave of your hand, darling. It's grand. I just don't understand. Living for you is easy living. It's easy to live when you're in love emptiness. What would you do if a dream came true? You'd slowly watch it die, carry on a lie, so why even try? Every time I make someone my gotta be tough and be strong enough. just as well be wrong. What do I know? It's part of the show. All I wanna say is what a lovely day. goed op dreef was. En hij deed dat samen met de Painkillers Don't Shine That Light. John Allen ligt nu voor u klaar. En het nummer Sleeping Soul. It's the end of an evening The bus propping me up A pair of of empty pockets is the only thing I've got. The sounds I make are hollow, the words don't come out right. The clock turns into tomorrow but it feels just like tonight throwing up the wall. strain is on my shoulder just to keep it. up and gave me dignity somehow. You needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal so high that I can almost see eternity. You needed me, you needed me, and I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you and you were there. And I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool. Cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home. You gave me hope when I was at the end and turned my lies back into truth again. strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal luisteraars, ik had eigenlijk van eh, dit nummer eh, een, raad item van kunnen maken. Want wie zong nu net? De meeste mensen weten het niet, ik wist het ook niet. Tot ik deze cd in mijn handen kreeg. Oscar Pieter, was dat. Maar het eerste uur zit er al eh, praktisch weer op. En na 11 uur, nog een uur.